Goedemiddag, ik ben Martijn. Dit is het nieuws van NOS op 3. Duitsland heeft een nieuwe bondskanselier. Dat zou eigenlijk vanmorgen al gebeuren, maar toen kreeg Friedrich Merz ineens niet genoeg stemmen. Dat had niemand verwacht, vertelde correspondent Charlotte Waaiers. En Merz die leek zijn zaakjes goed op orde te hebben. Die had een regeerakkoord staan tussen zijn christendemocraten en de sociaaldemocraten. Uh, hadden samen ook inderdaad een meerderheid van de zetels in het parlement. Zouden dus voldoende stemmen moeten hebben, maar blijkbaar hebben dus meerdere mensen binnen die coalitie tegen hem gestemd. Na een spoedoverleg was er net een tweede stemming... en daarin kreeg Merz wel een absolute meerderheid van de stemmen. Met ja hebben gestemd 325 abgeordneten. Ja, het is een wankel begin van een nieuwe regering in Duitsland. De extreemrechtse AFD blijft maar groeien. En de samenwerking van de partijen CDU, CSU en de SPD... is op dit moment de enige mogelijke coalitie om hen van de macht te houden. De stroomstoring vorige week in Spanje heeft de economie daar bijna 400 miljoen euro gekost. Dat meldt een Spaanse bank op basis van een eerste schatting. Vorige week maandag, de dag dat de storing begon, gaven consumenten een derde minder uit dan normaal. Dat kwam doordat betalingen, online aankopen en geldopnames niet lukten door de stroomstoring. De oorzaak van die grote storing is nog steeds niet duidelijk. En zo net is er plots een nieuwe trailer uitgekomen voor GTA 6. Daarin volgen we twee hoofdpersonen uit de nieuwe game, Jason en Lucia. Ze proberen een gemakkelijke slag te slaan, maar dat loopt helemaal mis... waardoor ze moeten vrezen voor hun leven. En dat in dezelfde Miami Vice-achtige stijl van de eerste trailer. We gaan doen, we doen het Yo, D, this full effect. They got your name, address, they got everything. Us cops, we gotta protect each other. Like, crack, crack, You We got this. We got it. afgelopen vrijdag werd nog duidelijk dat de lang verwachte opvolger van GTA 5 nog langer op zich zou wachten. Het wordt niet meer dit jaar, maar mei volgend jaar. Het weer, veel bewolking, 11 graden langs de kust, 15 in Limburg. De komende dagen krijgen we vaker de zon te zien. En het wordt richting het weekend weer wat warmer. Met morgen 15 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vooralsnog een eh, wat lichtere avondspits in onze regio. 50 kilometer file nu in totaal op de A6 Muiden-Lelystad. 10 minuten vertraging bij Lelystad. 10 minuten extra heb je ook nodig op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. Bij Afrit Avenhoorn. 10 minuten vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Haarlem-Zuid. En op de N201 vanuit Uithoorn naar Hoofddorp voor de aansluiting met de A4 nog 3 kilometer file en 20 minuten vertraging. En 203 Amsterdam-Alkmaar bij Castricum 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging heb je ook op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn eh, bij Broek in Waterland Noord.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 de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de tweede stemming in de Duitse Bondsdag is Friedrich Merz toch gekozen als nieuwe bondskanselier. Met 325 stemmen kreeg hij genoeg steun voor een absolute meerderheid. Vanochtend lukte dat nog niet. EU-landen controleren nauwelijks de projecten die met honderden miljarden EU-geld zijn bekostigd. Dat is een van de conclusies uit een kritisch rapport van de Europese Rekenkamer over het EU-corona-herstelfonds. De controle op het fonds rammelt en soms is al geld uitbetaald... terwijl projecten alleen op papier bestaan. Opnieuw heeft Israël luchtaanvallen uitgevoerd in Jemen. Dit keer op het vliegveld bij de hoofdstad Sanaa. Het is een vergeldingsactie. Zondag sloeg een raket in bij de luchthaven van Tel Aviv. Het weer, wolken en wat zon bij een graad of 14. En morgen wordt het iets warmer.